Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf activisten zitten vast omdat ze een beeldje wilden stelen uit het Afrika Museum. Een groepje Franssprekende activisten plukte het beeldje van een sokkel en filmde dat. We zijn hier au musée à Bergandan in Holland, op pays Nederland. Wat ze niet wisten is dat de beveiligers meekeken via camera's. De politie was er snel bij en pakte ze op. De museumdirecteur vertelt wat voor beeldje ze op het oog hadden. Het is een grafbeeld uit de Congolese cultuur eh, de, de, de activist in kwestie claimt dat hij van diezelfde cultuur is... en dat het dus een beeld is dat eh, hem eh, toebehoort. Volgens de activisten liggen in het Afrika Museum in Bergendal... bijna een half miljoen spullen die gestolen zijn tijdens de kolonisatie in Afrika. Op een legerbasis in Jordanië zijn een paar grote explosies geweest. In een stadje in de buurt knalden de ramen eruit... en tot tientallen kilometers verderop waren vlammen te zien... Volgens het leger zijn door een vonkje van kortsluiting oude mortieren ontploft. Lijkt erop dat niemand gewond is geraakt. Streamingdiensten halen dit jaar voor het eerst meer omzet dan de bioscopen. Nog maar vijf jaar geleden was de omzet van de bios drie keer zo hoog als die van streamingsdiensten. Maar nu halen Netflix, Amazon en Disney Plus dat keihard in. Voetbalstadions zitten vanaf volgende maand weer iets voller. Volgens de baas van de eredivisie gaan de clubs als proef weer wat meer mensen toelaten. Dat is hard nodig, want nu hebben ze vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Mochten wij in januari met vol publiek kunnen spelen, dan redt die sector het wel. Heb je na januari nog met beperkt publiek... dan zullen een heel aanzienlijk clubs gebruik moeten maken van het loket in Den Haag. Nu is er al één club die steun gaat aanvragen bij het kabinet.